Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De leider van de Wagnergroep Prigozhin heeft zijn manschappen opgeroepen... om niet verder op te rukken richting Moskou. In een audiobericht op Telegram zegt hij dat hij bloedvergieten wil voorkomen... en dat zijn kolonnes daarom terugkeren naar de veldkampen. De Wagnertroepen maakten vanmorgen bekend... de Russische stad Rostov aan de Don te hebben ingenomen. Daarna kwamen berichten dat ze onderweg waren naar Moskou... Prigozhin zegt dat er tot nu toe niemand van zijn leger is omgekomen... maar dat er nu een moment komt waarbij er wel bloed kan gaan vloeien. De Belarussische president Lukashenko zegt dat hij de hele dag contact heeft gehad met Wagner-leider Prigozhin. Lukashenko meldt in een verklaring dat hij optrad als onderhandelaar. Poetin en Prigozhin zouden het erover eens zijn dat een bloedpad op het grondgebied van Rusland ontoelaatbaar was... Volgens de persdienst van de Belarussische president stelde Lukashenko voor om de opmars van Wagner op Russisch grondgebied te stoppen en heeft Prigozhin dat voorstel geaccepteerd. Ook is er volgens Lukashenko een aanvaardbare optie voor het oplossen van de situatie. De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in een spannende vijfzetter gewonnen van Iran. Oranje vocht zich in Ahoy tot tweemaal toe terug en boekte zijn vierde zegen. Afgelopen donderdag speelde Nederland er ook al een slopende vijfzetter in de Nations League. Toen verloren de volleyballers uiteindelijk van Polen, de nummer 1 van de wereld. Het weer, het is nog warm. Rond zonsondergang is het 21 tot 24 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen is het dan opnieuw zonnig en wordt het op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Er was namelijk een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten file rijden tussen Osdorp en knooppunt Amstel. Ook nog file op de A9, Alkmaar richting Diemen. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht een half uur extra reistijd. Komt ook door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM.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 A ver, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver en rico que que estás bueno no lo tomes por cumplido.